look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 chacun leur chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog op de straat. Uw roman, zo door Jorge, niemand Well, I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 dress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 up, everybody, no more sleeping in bed.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 It's time to surrender. 就。 En als mijn vrienden erom vragen, zeg ik dat het heerlijk is alleen. De foto's zijn al van de wand, alsof ik zo vergeten kan spoke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 De vertrekkend premier wenste Rutte veel succes en noemde de baan van premier een uitzonderlijk belangrijke opgave. Rutte zei dat Balkenende Nederland sterker achterlaat dan hij het in 2002 aantrof en dat hij af en toe nog gebruik zal maken van de hulp van Balkenende. Ook op andere departementen was een officiële overdracht. Koningin Beatrix beëdigde de ministers aan het begin van de middag. Rond kwart over één verscheen de nieuwe regering op de trappen van Paleishuis ten Bos voor de traditionele bordesfoto. De nieuwe minister voor Immigratie en Asiel, Leers, zegt dat hij een goed gesprek heeft gehad met PVV-leider Wilders. Leers zei dat hij het beslist niet met alle ideeën van Wilders eens is, maar dat ze elkaar moeten respecteren en dat het regeerakkoord moet worden uitgevoerd. Volgens de CDA-bewindsman was dat vanzelfsprekend, omdat hij eerder scherpe kritiek had op Wilders. Turner Jury van Gelder ontkent dat hij opnieuw cocaïne heeft gebruikt. Hij zegt in een verklaring dat hij het de afgelopen tijd erg zwaar heeft gehad... en dat hij de bond heeft gezegd dat hij vreesde voor een terugval. Om die reden heeft hij zich teruggetrokken voor het WK Turnen dit weekend in Rotterdam. Hij vond de druk te groot en kreeg last van neerslachtige gevoelens. Hij geeft toe dat hij misschien te lang gewacht heeft met die beslissing. Van Gelder noemt het in zijn verklaring schandelijk wat er in de afgelopen dagen is gebeurd. Hij schrijft dat de bestuurders schootjes en geurkens van de Turnbond hem op beschamende wijze te kijk hebben gezet in de media. Ze hebben volgens Van Gelder zijn woorden verkeerd begrepen of verdraaid.